Joe van der Velden met het NOS-journaal. Na de ontploffing in Borculo afgelopen avond zijn geen gevaarlijke stoffen op de grond terechtgekomen. Dat concludeert de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland na metingen. De wolk is opgelost in de lucht. De gevaarlijke stoffen kwamen vrij in een oranje wolk toen op het fabrieksterrein van Friesland Campina in een tankwagen twee stoffen met elkaar in aanraking kwamen. Daardoor explodeerde de tank. Niemand raakte gewond. Inwoners van Borculo kregen een NL-alert met daarin het advies om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Dat NL-alert is inmiddels ingetrokken. Op de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag heeft Donald Trump zijn uitgavenwet ondertekend. De wet staat vol met bezuinigingen, investeringen en belastingverlagingen. Zo trekt Trump meer geld uit voor het tegengaan van immigratie en voor defensie. Donderdag stemde, de Amerikaanse, stemde het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden al in met de wet. Dat ging niet vanzelf. Tegenstanders maken zich zorgen over de staatsschuld en de gevolgen voor de economie. In Texas wordt gezocht naar een groep van 23 meisjes. Ze raakten vermist toen het water in een rivier waar ze vlakbij waren... door zware regenval snel begon te stijgen. De zoektocht naar overlevenden is in volle gang. Inmiddels zijn al zeker 13 doden geteld. Voor het eerst in meer dan 16 jaar heeft rockband Oasis weer opgetreden. De broers Liam en Noel Gallagher hebben hun jarenlange ruzie bijgelegd... en stonden voor het eerst met elkaar weer op het podium. Interactie met het publiek was er nauwelijks... en onderling hadden de broers vrijwel geen contact op een omhelzing aan het einde na. Bij het concert in Wales waren tienduizenden mensen aanwezig. Oasis speelde hits als Wonderwall en Don't Look Back in Anger.